uur. Lieselot met het NOS-journaal. De Japanse premier Abe treedt af, melden Japanse media. De rechtsconservatieve regeringsleider geeft vanochtend een persconferentie... waarin hij vermoedelijk bekend maakt dat hij zijn termijn niet uitdient. Volgens de Japanse media stopt Abe om gezondheidsredenen. Hij kampt met een chronische darmziekte... en moest dinsdag voor de tweede keer in korte tijd naar het ziekenhuis. De ambtstermijn van de 65-jarige premier liep nog een jaar. In Nederland komt vaker kanker voor dan in de meeste andere landen in de Europese Unie. Alleen Ierland en Denemarken kennen meer gevallen, is duidelijk geworden uit Europees onderzoek. Vooral vormen van kanker die te maken hebben met roken komen in Nederland vaak voor, zoals long-, blaas- en slokdarmkanker. Dat komt mede doordat Nederland relatief veel vrouwelijke rokers stelt. Door de goede medische zorg is de overlevingskans bij kanker in Nederland wel groter dan in veel andere landen. Vakbond FNV gaat met de werkgevers onderhandelen over een thuiswerkregeling... nu het thuiswerken langer gaat duren. Er moeten volgens de bond afspraken komen over de werkplek thuis en een vergoeding... en over het recht om ook op kantoor te kunnen werken. Veel thuiswerkers missen het contact met collega's. President Trump heeft formeel de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. In zijn toespraak waarschuwde hij voor zijn democratische rivaal Joe Biden. Als die in november wint zal niemand veilig zijn, zei Trump. Hij wees daarbij op de gewelddadige straatprotesten in Amerikaanse steden... die volgens hem allemaal worden bestuurd door democraten. Het weer, eerst nog hier en daar regen, maar geleidelijk wordt het overal droog.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 Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios Pasamos ganas Baila, baila, baila, baila, música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, Tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, no trajo panquecito pa' que el nene no trabaje.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 Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Ouais, les pipos. Je suis tombé la première, merde, merde.